Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Politici reageren verontwaardigd op een bericht dat rondgaat op sociale media... waarin telefoonnummers van CDA'ers worden gedeeld. In het bericht staan een foto van Farmers Defence Force voorman Mark van den Oever... een aankondiging van het boerenprotest donderdag in Den Haag... en daaronder de namen en telefoonnummers van CDA-politici. Tweede Kamerlid Eline Verder van het CDA zegt dat ze wordt bestookt met telefoontjes... en dat ze er knap ziek van is. CDA-leider Wopke Hoekstra vindt het verwerpelijk en onacceptabel. En CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma noemt het schofterige intimidatie. De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor een burgerforum klimaat. Daarin kunnen 175 willekeurige burgers meepraten over het klimaatbeleid. In de Kamer klonk ook kritiek, omdat gevreesd wordt voor een mislukking als er niets met het advies gedaan wordt. 175 mensen worden gekozen uit een zo representatief en divers mogelijke groep. Er wordt onder andere gekeken naar geslacht, opleiding en woonplaats... en ook naar de mening over het klimaatbeleid. Het project moet in maart volgend jaar starten en gaat zes maanden duren. Het tekort aan leraren zal alleen maar toenemen. Vooral sociaal kwetsbare leerlingen zijn daarvan de dupe. Daardoor groeit ook de kansenongelijkheid. Dat schrijft de Onderwijsraad in een rapport. De raad zegt dat leraren zoveel mogelijk aan het werk moeten gaan... op plekken waar dat het hardst nodig is. Het rapport is opgesteld op verzoek van het ministerie... voor primair en voortgezet onderwijs. De conclusie van het rapport is dat alle scholen een visie moeten opstellen... dat er pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt... en dat er hulp nodig is van de overheid. Het Dordrecht Museum heeft een zeldzaam schilderij gekocht van Samuel van Hoogstraten. Een 17e-eeuwse schilder die zelf uit Dordrecht kwam. Hij was een van de bekendste leerlingen van Rembrandt. Het werk heet Lezende jonge man in een renaissance Paleis. Het is eh, een perspectiefstuk van ruim 2 meter hoog. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen is het bewolkt. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 One, two, three, four. Get your woman on the floor. to to get up and get down. to to get up and get down. One, two, three, four. Get your woman on the floor. to to get up and get down.